Lot Lewin met het NOS Journaal. Een deel van de drijvende pier voor de kust van Gaza is weggeslagen door de harde wind en hoge golven. Dat meldt een Israëlische nieuwszender. De pier is aangelegd door de VS en sinds een week in gebruik om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Ondertussen staan meer dan 2000 vrachtwagens aan de Egyptische kant van de Rafah-grenspost te wachten tot ze naar binnen kunnen. Het voedsel in deze vrachtwagens begint te rotten. Door het Israëlische offensief in Rafah en de sluiting van de Rafah-grensovergang is de hoeveelheid hulp die Gaza binnenkomt drastisch afgenomen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India... zijn tenminste 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen kunnen bolen, karten, paintballen en trampolines springen. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker twee doden gevallen en tientallen gewonden, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur werd het pand geraakt door twee bommen. De winkel ging in vlammen op. De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is opgepakt op Schiphol... omdat ze softdrugs bij zich gehad zou hebben. Ze schrijft zelf op X dat er voorgerolde joints in haar bagage zaten... maar dat die van de beveiliger zijn. De marechaussee bevestigt dat een 41-jarige Amerikaanse vrouw is opgepakt... maar noemt geen namen. Donderdagavond trad Minaj op in Amsterdam. Ze verscheen toen 2,5 uur te laat in de Ziggo Dome. Voor vanavond staat een optreden in Manchester gepland. Het is nog onduidelijk of dat concert doorgaat. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 e, Amersfoort richting Amsterdam.